Hij stond te wachten voor een verkeerslicht. Toen er iemand op hem afkwam, gaf hij gas. De bestuurder raakte door rondvliegend glas gewond. Op de plaats van het incident ontdekte de politie de verdachte in de bosjes. Toen die onder schot werd genomen gaf hij zich over. In de buurt vond de politie een automatisch wapen. Waarom de verdachte de auto onder vuur nam is niet bekend. De Britse regering heeft gedreigd de ambassade van Ecuador binnen te vallen... om Julian Assange te arresteren. Volgens de Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken... staat dat dreigement zwart op wit. Assange, de oprichter van Wikileaks, zit sinds juni in de ambassade in Londen. Op die manier wil hij voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan Zweden. Hij is bang dat Zweden hem overdraagt aan de VS. Doorgaans genieten ambassades immuniteit, maar sinds 1987 zijn er wettelijk mogelijkheden om toch een inval te doen, zegt de Britse regering in een brief van Ecuador. Vandaag wordt duidelijk of Assange in Ecuador asiel krijgt. In het noordoosten van Groningen is een lichte aardbeving geweest. Het epicentrum lag vlakbij Leermens, zo'n 6 kilometer ten westen van Delfzijl. De schok deed zich voor om ongeveer kwart over negen. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,4 op de schaal van Richter. Binnen een uur had het instituut al zo'n 40 e-mails over de schok gekregen. Volgens het KNMI is de beving het gevolg van aardgaswinning in Groningen. Het Nederlands elftal heeft zijn eerste wedstrijd onder Louis van Gaal verloren. In Brussel ging Oranje met 4-2 onderuit. In de eerste helft kwam België met 1-0 voor. Na de rust zetten Narsing en Huntelaar Nederland op voorsprong. Maar tussen de 75ste en 80ste minuut scoorden de Belgen drie keer. Het weer nog, vannacht in het noordoosten enkele regen- en onweersbuien. Verder nevelig, overdag periode met zon, middagtemperatuur ongeveer 24 graden.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 Later heeft Paul Weller daar ook nog eens een keer een hele fraaie coverversie van gemaakt. Wishing on a Star dus, met de zang van eh, Gwen Dickey, overigens. Goedenacht allemaal. Dit wordt de nacht anders bij de Vara op Radio 1. Het programma waarin de Muziekcentraal centraal staat. Kortom, de muziek van alle kanten. Want je krijgt de meest uiteenlopende genres voor je kiezen. En welke dat zijn, ik zou zeggen, blijf luisteren tot 6 uur. En dan, eh, dan weet je van de hoed en de rand. Ja, nou, de euforie van uh, eh, 20 medailles op de Olympische Spelen... was het vanavond wel weer even slikken. Daar wat ging met voetballen. Verloren Jong Oranje van Italië. Ging het nationale elftal ook nog eens een keer onderuit eh, in België. Tegen België met uh, eh, 4-2. Het is toch wat, hè? <laughs> nou, één schade trouwens. Duitsland heeft ook verloren. Met 4-0 van Argentinië. that I'm watching means a lot to me. Something There's something that I'm watching. It's coming for me, darling. No matter where I go. Its duty is to harm me, my means a lot to me. There's something that I'm watching means a lot to me. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. Leonard die afgelopen ehm, avond een concert heeft gegeven op het Sint-Pietersplein. Niet in Rome, maar in eh, Gent. Daar is hij op dit moment bezig. Hij zal daar vier concerten geven. Er zijn al twee geweest. En overmorgen, eh, Even kijken. Nee, moet ik even nadenken. Want we zitten nu al op donderdagmorgenavond. Eh, dat is dus vrijdagavond. En zaterdagavond dan geeft hij ook nog een concert op datzelfde Sint-Pietersplein in Gent. Maar volgende week, dat zal dan zijn dinsdag en woensdag... dan treedt hij op in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Leonard Cohen, je hoort hem hier met een trek van Old Ideas. Nou, cd die eerder dit jaar verscheen. En van die cd liet ik je luisteren naar het nummer Banjo. Dit wordt Elske de Wal. Whistle baby, whistle baby, I'm gonna show you how to do it and start real slow. I just put my lips together and I come real close. Oh, you whistle, baby, whistle, baby. Here we go. You say, I bet you like bebop, and I bet you love cream mode. I bet you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you're guilty you are, but that's how we live. spin back around corn. Slow it down, baby. I can blow your whistle, baby, whistle, baby. Let me know. I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. I just put my so ready to blow. Shorty don't even know she can get in it by the low. Permission not approved, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. If we start snag, you come up in power clothes. But I'm losing women, Bacardi, the same road. Show me the perfect pitch, my Capra te vinden in de versie van Flow Reader, een eh, Amerikaanse rapper, het nummer Whistle. En afgelopen vrijdagochtend, het ene het ochtendprogramma van eh, Giel op 3FM, maakte Elske de Wal daar een zeer geslaagde cover van. Je hebt het zojuist gehoord, dat Whistle van Elske de Wal. Er is een nieuwe cd uit van Anthony and the Johnsons. Dat wil zeggen, hij heeft de oude songs opnieuw opgenomen... samen met het Deens Nationaal Kamerorkest... Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me down the brain of my river. Oh, that fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love. My eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden As I came to screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching as a soldering blue line between my eyes. Come ook weer een hele aparte benadering van wat hij al eerder heeft opgenomen in een andere bezetting. Je hoorde Epilepsius Dancing van Anthony and the Johnsons. Wat ik al zei, het is een nieuwe opname. Hij heeft deze opname gemaakt, Anthony and the Johnsons, samen met het eh, Deens Nationaal Kamerorkest. Een nieuwe cd, er is het op te vinden. En die cd die heeft als titel Cut the World. Nogmaals, goeienacht allemaal. De nacht in Landers bij de Varen op Radio 1... waarin je mee ook kan bereiken. Je kan eh, dat doen via Twitter en e-mail. Het e-mailadres kan je bereiken via www.vara.nl. En dan maar op zoek gaan naar programma en sites. De nacht klinkt anders en daar vind je op een gegeven moment dan het eh, contactadres. En dan kan je mailen over eh, opmerkingen die, die ik maak. Je kan het ermee eens zijn of niet. Of misschien maak ik hier en daar wel een, een opmerking die niet heel getrouw is aan de, eh, de waarheid. Feitelijke onjuistheid, je weet maar nooit. Je kan erover mailen of uh, twitteren kan ook. En dan hebben we hashtag nachtklinkt. En nacht spel je dan als uh, letter N en cijfer 8. Nachtklinkt aan elkaar. Tot zover dan de huishoudelijke mededelingen. Heb je afgelopen zondag gekeken naar de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen van Londen? Dan heb je ook dit mogen zien. Bij hoe, die waren daarbij. try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. my generation. my generation, baby. Why don't you all oorspronkelijke opzetting deze jaren 60 opnamen... met in de bezetting nog de, drums, het slagwerk van Keith Moon. En John Ann Whistle die was daar ook bij. De twee zijn inmiddels overleden. En afgelopen zondag heb je in de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen... wel Roger Dalton kunnen zien en Pete Townsend. En Pete Townsend die, eh, kan nog meer dan... Eh, op een eh, opvallende manier gitaar spelen. Hij is namelijk ook de schrijver van een boek van een boek dat in oktober zal verschijnen onder de titel Who I Am. En hierin doet hij een boekje over, over het verleden van de Who... met alle wilde verhalen die er ooit zijn geweest rondom eh, seks, drugs en rock'n'roll. Deels zijn verhalen waar, maar er zijn ook een hoop verhalen uit de duim gezogen. Zoals hij zelf zegt, hij is eh, blij dat hij eh, nog steeds in leven is... en dat hij het verhaal met eigen woorden kan weergaven in dat boek... dat dus in oktober van Pete Townsend zal verschenen onder de titel Who I Am. Zojuist hoorde je dus de Who. Dit is het liedje Who. van de Talking Heads... maar eh, sinds jaren dag is hij ook als solo bezig. En of hij werkt mee aan diverse projecten. En af en toe zoekt hij de samenwerking met een andere muzikant. Zoals bijvoorbeeld in dit geval eh, David Byrne... die een samenwerking heeft aangegaan met zanger Saint Vincent. En het eerste resultaat heb je daarvan kunnen horen. Dus de single die binnenkort zal uitkomen. David Byrne en Saint Vincent met het nummer Who... De Noisets, of de Noisets, het is eigenlijk Noisets, want het is een Frans woord... maar af en toe wordt het verengelst, Noisets wordt dan geroepen. Eh, die waren een paar jaar geleden heel erg populair, maar die hebben een, eh, een nieuw album gemaakt. Contact heet dat, en ze zullen morgenavond optreden eh, op de weides van Pukkelpop. En op dat contact staat ook de nieuwe single voor de groep. Luister naar de Noisets en That Girl. op Pukkelpop voor de noisette That Girl, de nieuwe single van het album Contact. Contact dat 27 eh, augustus deze maand officieel zal uitkomen. De noisette, je kende ze al van het, eh, drie jaar geleden. Toen hadden ze in Nederland eh, dikke hits met onder andere Don't Upset the Rhythm en Never Forget You. Van That Girl naar Love That Girl is geen oude Motown, al nou klinkt het wel zo. Luister naar uh, Raphael Sadek. You can tell by a smile. She's such a love child. And every man in this place would love to be in her space. As the night settles down, she'll meet a lot of clever clowns. even draaien, Maar hij heeft ook zoveel andere interessante nummers gemaakt. Zo heb je bijvoorbeeld nu eens een keer kunnen luisteren naar Look That Girl. De stem van Otis Wedding in Love That Girl. Dat ging eraan vooraf van Raffles Sedding. Twee soulplaten om een rijtje hier in de nacht ging het anders. Verder in dit uur kan je straks nog genieten van eh, het... Eh, de dialogen van Kees van Koort en Wim de Bie... die zich dan weer eh, verkleed hebben als Ralf en Thea Ternauw. <laughs> Weet je misschien waar het over gaat als ik je dat vertel? Dat hebben we over ehm, vijf à acht minuten ongeveer. Eerst laat ik nog eens even luisteren naar iets wat eh, afgelopen avond heeft opgetreden... in het eh, Belgische Deuren. Ja, deze jongens die bestaan ook nog steeds. En treden ook regelmatig op. Orchestral Maneuvers in de Dark... voetballen kunnen ze ook, maar festivals organiseren, dat kunnen ze ook zeer zeker. Ehm, bijna elke gemeente lijkt het daar wel. Heeft zo eh, zijn eigen feesten. Je hebt Gentse feesten, maar aan Deurne in België. Dat ligt dan aan de oostkant van Antwerpen zo'n beetje. Daar hebben ze ook eh, volop feesten afgelopen eh, week. En ook de komende dagen is daar het een en ander te doen. Afgelopen avond dus daar het optreden van uh, eh, Orchestra Manoeuvres in the Dark. Ik liet je de band horen met... Een bekende hit van hun, hun eh, Locomotion. En verder is er in de loop van de week nog een optreden van... Eh, ja, van een aantal bands die me niet zoveel zeggen. Een optreden van eh, Major Tom. Dat gaat om een David Bowie tribute. Maar wat wel interessant is, dat is wat er ook in deze dagen gaat gebeuren. Namelijk aanstaande zondag... Nou, als je in de buurt van Antwerpen kan, bent, dan zou ik zeggen, ga naar de deur naartoe. Dan kan je genieten van deze zonnige klanken van Sergent Garcia. Memsi, dat gaat hij zingen. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Même si la pluie qui tombe remplit de tristesse Même si le vent qui balaye du monde toute la sagesse Même si les hommes sont fous et ne tiennent pas leurs promesses Je sais que tu oublies tout sous l'effet de mes caresses la tormenta nous deje à la deriva Ou la la que nos vient encima Aunque la marea nos intente alejar Ni la lluvia ni el viento nos van a separar je ferai n'importe quoi. Tu sais, t'as que tu peux compter sur moi. Dis-moi encore une fois que je suis ton roi. Je livrerai mille batailles, je mourrai pour toi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vêtements dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. sont cachés sur les sentiers. J'évite les pierres du chemin, j'évite tous les dangers. Je sais que tôt ou tard les derniers seront les premiers et que les coups reçus un jour seront mangés. Que las fronteras bloqueen el camino, yo sigo este rumbo esquivando al enemigo. Nena, si cierto desierto tuviera que les cercanes ni serpientes nos van a separar. Bota señorita, je ferai n'importe quoi c'est t'as que tu peux compter sur moi. Dis-moi encore une fois que je suis ton roi. Je livrerai mille batailles, je mourrai pour toi. C'est le Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi, mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi, mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. van Garcia... waar zij ze zijn aanstaande zondagavond te zien... in de Rivierenhof in het Belgische Deurne. En zo dadelijk hoor je van Koten en de Bie. morning when I wake up, she may be gone. I don't know. And if we make up just to break up, I'll carry on. Oh, yes, I will. Ralf. Dan doe ik mijn lampje vast uit. Maar wat moet je nou toch in de kast, Ralf? Wat sta je daar nou toch te doen de hele tijd? Niets bijzonders, meisje. Zo, wel. Ja. Hier ben ik. Ja. En waar is mijn, mijn zinnen nog helemaal prikkelende koningstijd? <laughs> Wat hm? heb je daar nou, Ralf? Waar, kindje? Nou, daar. Oh, hier? Oh, hier. Dit theeduifje is de afrodisiakerende kers op het vleeselijk dessert van ons beider zingenot. Sinds wanneer mhm. gebruiken wij preservatieven, half? Mhm. Nee, zo is moet je het nou niet zien. Is dat niet een beetje dubbel op? Nee. De pil en een preservatief? Nee hoor. Voor die ene keer per maand? Nee, dat is het niet, Thea. Omdat dit preservatief niet zozeer een de voortplanting parerende rol vervult... als wel een de seksuele beleving stimulerende functie. Oh. Dit is een condoom de plaisance, eh, Thea. ja, eh, geef me mijn leesbril eens aan, Ralf. Ligt op het kastje daar. Hoezo? Ja. Hier, alsjeblieft. Zie je wel? Oh, nee. Kijk maar, meisje. Niets bijzonders. Oh, gewoon een extra finishing Nee, dat vind ik niet, hoor, Daar begin ik niet aan. Touch oh, nee, love. He, Thea, je moet het gewoon zien als een fysiek puntje op de i. Het is een condoom de plaisance. En het staat zelf op de verpakking, Thea. Lees maar. An unforgettable experience for any woman. Dus ook voor jou. Ralf, die enge puntjes aan het Dat zijn geen enge puntjes. Het is net een uitgelopen aardappel. Die subtiele uitstulpuntjes, Thea. En ik citeer wederom de buitengemeen discrete en smaakvolle verpakking. Lees maar. Deze extra kabouterslurfjes zijn like a hundred tiny fingers... urging a girl to let herself go completely. en zou je dat eh, niet eens willen nemen? beste liefde met je bedrijven. Het is de derde zaterdag van de maand. Thea maar niet met dat carnavalscondoom. Thea, weet je wat deze poging tot heraanblazing... van het in ons beiden nog smeulende liefdesvuur mij gekost heeft? Nou, dat kan mij niet schelen, Akkoord, ik heb ze op de zaak gekocht... maar het blijft 13 gulden 75. Ik wil dit Mag niet, ik je Ralf. Even... Welterusten. Goed. Goed, wanneer de verbeeldingskracht Thea van jouw libido dan dermate is versrompeld... dan hijs ik mij wel in een gewoon condoom. Of ik knip wel een stuk uit een oude binnenband van mijn vouwfiets... en ik leg aan het eind een knoop in. Eh, als je dat dan wilt. Wacht eens even. Als je dan zo weinig meegaat in de... Waarom wil jij eigenlijk een condoom gebruiken, Ralf? Ik? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik poog uitsluitend, ik poog uitsluitend onze fysieke relatie weer enigszins op een erotische rails te krijgen, Thea. je hebt toch geen domme dingen gedaan, man. Kindje, kindje, domme dingen. Ik met mijn intelligentie domme dingen. dat oh, zou dan voor het eerst zijn. Oh, oh, God, je hebt iets. Het Thea nou toch, meisje nou toch, schijn nou uit. Op dat congres in Trinidad natuurlijk. nee, wel, En daarom komt je met een toilettas vol Thea, meisje, rustig, rustig oh, blijven, rustig rustig oh, blijven, En waarschijnlijk is, het al te laat. Ik heb vanmorgen mijn bovenlip geschoren met jouw scheerapparaat. rustig nou. Er ik heb ook absoluut rien à la main. Ne te pas dans ta tête. Hoe kan ik je vertrouwen terugwinnen? Hoe kan ik mijn kleine meisje bewijzen dat deze jonge heer zich ook die zeven dagen in Trinidad, Thea, als een gentleman gedragen oh. heeft? Hoe kan ik je vertrouwen... Thea, zie oh. hier. Dit condoom, een gewoon condoom. Oh. Heb ik een condoom nodig? Heeft jouw Ralf een condoom eh, nodig? Ik weet het niet. Let op. Ziezo. En kom nu eens bij je oude bok. Oh, oh Ralf. Ja. Zie je wel. Oh, ja. Ja, doch. <laughs> Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> geleden dat het laatste album van Alicia Keys verscheen... The Element of Freedom. En uit dat album deed ik nog eens een keer luisteren naar het eh, zeer fraaie This Bed. En daarvoor hoorde je dan de bedavonturen van <laughs> Thea en Ralf Ternauw... oftewel Kees van Koot en Wim de Bier uit de jaren 80. Uit het gulden tijdperk, zoals je hebt kunnen vernemen. Een condoom de plaisance. Dit is een instrumentale versie van eh, Bom Bom, Sam and the Worm. En zo dadelijk het nieuws.